Meer dan de helft van de Verenigde Staten heeft vandaag, morgen en dinsdag te kampen met ijzige kou. De kou bereikte vanochtend de staten North Dakota en Minnesota met temperaturen tot bijna min 30 graden. In het noordoosten ligt de gevoelstemperatuur zelfs rond de min 50. Het openbare leven ligt op veel plaatsen stil. Het vliegverkeer ondervindt ernstige problemen. Scholen en kerken blijven dicht en in sommige staten wordt mensen aangeraden binnen te blijven. Een luchtstroom direct afkomstig uit het Poolgebied bereikt naar verwachting ook de meest zuidelijke staten van de VS. Nederlandse Defensie leent de komende drie maanden een onbemand vliegtuigje uit aan Curaçao. De drone moet iets doen tegen een golf overvallen op het eiland. Volgens het Curaçaose Openbaar Ministerie neemt het aantal roofovervallen toe. Rond carnaval dit jaar eind februari en begin maart is er elk jaar een piek. Het is niet duidelijk hoe dat komt. De voormalige Russische oliemagnaat Michael Godorkovsky is van Duitsland doorgereisd naar Zwitserland. Hij heeft van dat land een visum voor drie maanden gekregen om zijn twee zoons te bezoeken. En daarnaast heeft hij zakelijke contacten in het land. Godorkovsky werd op 20 december vrijgelaten uit een Russisch kamp. Daar zat hij een celstraf uit voor belastingfraude en verduistering. Hij kreeg gratie van president Poetin. In zeker twintig gemeenten doen partijen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Veel politieke partijen hebben moeite met het vinden van kandidaat-raadsleden. Dat meldt Nieuwsuur na onderzoek. Deskundigen maken zich er zorgen over, omdat de kwaliteit van de raadsleden ook minder wordt. Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Het weer, het is bewolkt, buien en veel wind. Vannacht is het tussen 4 en 7 graden.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 We gaan beginnen met de eerste cd en dat is gelijk weer een nieuwe cd. Ehm, hij komt van eh, Dan Chatburn Nocturnes, heet de cd. En je kan de hele playlist terugvinden op peacefulradio.eu. Ik wens je heel veel luisterplezier. στα μάτια, στα χέρια χιόνι Ό,τι αρχίζει πάντα τελειώνει Ο χρόνος πάει, δεν σταματάει Μα η καρδιά μου ξαναζητάει Εσένα ακόμα θυμάμαι με μια που σου μοιάζει σαν ξένος κοιμάμαι εσένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι μονάχος μου ήμουν και μόνο δικός μου θα και πάθος, μα κατά βάθος πάλι θα κάνω το ίδιο λάθος Πίνω να σβήσω, να λησμονήσω όμως γυρίζω και πάλι πίσω Εσένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι με μια που σου μοιάζει σαν ξένος κοιμάμαι Εσένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι Μονάχος μου ήμουν και μόνος μου θα είμαι σένα τις νύχτες ακόμα θυμάμαι με μια που σου μοιάζει σαν ξένος κοιμάμαι